moet 25 jaar de cel in en heeft ook TBS gekregen. De zussen van Gino vinden het fijn dat ze nu een stukje kunnen afsluiten. Zeker geeft ergens een opluchting, weet je, qua dat rechtszaken voorbij zijn. Maar geen voldoening natuurlijk nooit voor mijn broertje tegenover. Eh, dat, dat niet, maar wel een opluchting van... het is gedaan en toch met een goede uitkomst. Eh, dan kan je wat meer bij neerleggen. We zijn al heel lang blij dat dat hij niet 1, 2, 3 weer op eh, straat terechtkomt. Dus... dat geeft ons wel al een goed gevoel. Zowel het Openbaar Ministerie als Donnie M. kunnen nog in hoger beroep tegen de uitspraak. Donnie M. ontvoerde Gino 2,5 jaar geleden uit een speeltuin in Kerkrade. Hij misbruikte hem thuis en bracht Gino daarna om het leven. Er is een minderjarig meisje opgepakt voor het online bedreigen van scholen in Lelystad. Ze zou meerdere berichten hebben gepost op social media... waarin werd opgeroepen te gaan schieten op scholen. Een man uit Zoetermeer moet negen maanden de cel in voor het stalken en bedreigen van tv-presentatrice Eva Jinek. Maar nou krijgt hij TBS. De man stuurde Eva Jinek bijna een jaar lang dreigberichten via Instagram. En zorg dat je tuinmeubels goed vaststaan. Storm Connell raast straks over het land. In de noordelijke provincies geldt vanaf 6 uur code oranje. Op de weg begint het al aardig druk te worden. Er staat al meer dan 800 kilometer file. Ja, het weer. We krijgen dus wat stormachtige uren. Tegen het einde van de middag gaat het vooral langs de kust hard waaien. In het noorden geldt dan code oranje. Morgen krijgen we juist een rustige dag. Het is dan zo goed als droog. Bij een graad of 10. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is veel drukker dan normaal op woensdag vanwege de weersomstandigheden. In de regio staan de langste files op dit moment onder andere nog op de A6 van Muiden naar Lelystad. Tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad bijna een uur vertraging door een spoedreparatie aan het asfalt. Verkeer richting Emmeloord kan omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Ook staat het vast op de A10. Rijd je op de Ring Zuid richting Almere, dan sta je tussen afrit Haarlem en knooppunt Watergraafsmeer bijna een half uur in de file door een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht en Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om half zes weer open gaat. Verder ook file op de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem een half uur vertraging door een ongeluk. En op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn, voor Wouwbrugge een half uur vertraging. Verder staat er ook nog file op de A9 van Alkmaar naar Diemen.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het COA gaat in hoger beroep tegen de dwangsom van 50.000 euro... voor elke dag dat er meer dan 2000 asielzoekers in Ter Apel zitten. Volgens het COA is het onmogelijk om iedere dag bij te houden... hoeveel mensen er in het aanmeldcentrum zitten... en wordt al alles gedaan om Ter Apel te ontlasten. Een minderjarig meisje uit Lelystad is opgepakt voor het online bedreigen van scholen. De leeftijd van de verdachte is niet bekendgemaakt. De laatste tijd werden meerdere scholen bedreigd met schietpartijen. Tramschutter Gugman T. krijgt bovenop zijn levenslange gevangenisstraf... nog eens 7 jaar cel voor onder meer poging tot moord... en poging tot zware mishandeling. T. stak vier jaar geleden een cipier neer. Een andere bewaarder, kreeg toen hete olie naar zijn hoofd.